Met, u hoorde, Softly as in the Morning Sunrise van het Modern Jazz Quartet. En ik ben Fred Kansberg, presentatie. Ik ga u nu trakteren op twee organisten. Allereerst Earl Grant en daarna Jimmy Smith. Earl Grant heeft jaren geleden op Brunswick een plaat uitgebracht. Soms met vreselijke nummers. En dat kunt u direct dan ook, denk ik, ook wel een klein beetje gaan horen. Van de LP Beyond the Reef laat ik als eerste horen het eh, prachtige nummer Moet Indigo. stripes are red. En and Mellow uit de film Lady Sings the Blues... naar het roerige leven van zangeres en legende Billie Holiday. We gaan nu heerlijk door met een ander nummer en dat is een nummer van Ron Carter. Maar voordat het zover is wil ik u wat vragen. Ik ben al tijden op zoek naar een video of een dvd van de film Lady Sings the Blues... waarin eh, eh, u net ook hoorde Diana Ross en die treedt er ook eh, in op. Mocht u dat weten... Bel me dan even. 5730393. Bedankt alvast. We gaan nu luisteren naar Ron Carter en het nummer Beck's Groove. Even Jazz. Vandaag met Fred Roosberg presentatie. En volgende week zondag, dan gaan we natuurlijk allemaal weer naar het bekende jazzpaleis. De Krocht hier in Zandvoort. Want dan treedt niet minder op dan Jesse van Ruller. Een beroemde geatrist. Half drie. En zorg dat u op tijd daar bent om kaartjes te kopen. Of u kunt dat ook van tevoren doen. Moeten we even kijken. Op, eh, via internet kunt u dat bekijken, het hele programma. En ook in de kranten. We gaan nu heerlijk door met Louis Armstrong en Oscar Peterson. En het nummer is Making Whoopie. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous. He answers twice. It's really killing that he's so willing to make you whoopee. Now picture a little loveness down where the roses cling. Picture the same sweet loveliness. Think what a year can bring. Yes, he's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks from making whoopee. Mm, another year, mm, maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? <laughs> she feels neglected, and he's suspected. I'll make and whoopee. Yeah, she sits alone most every night. He doesn't phone, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. much money. Only five thousand per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay six to her. <clears throat> he says, Now, judge, suppose I fail say, Budge, right into jail. you better keep her. I think it's cheaper than making rubies. Yes, yeah, you better keep her. Daddy, I think it's cheaper. motorii beșlem, ane peștea gelem eu. Astargema ai pandlema, trincale soltara eu. Dui mare mai e cu cel mai, sorse gate alem, me me memortava, moro te dikam Oj si parli, oj si panda di Triber sana kena Mea vilem te dikavla Te ni bisaravala mara povašari joj joj Lilja pese lolo šali joj joj A starđela e manuša Inđardela A starđela alem ko zatvori, pola me te dihav joj. Oj, di kel maj čave, gdje pućel maj joj. Galvarile mude čave, čave gdje pućela, trim verdive nidi klemu, e nidi sarej. Hare Geli mara povašari joj joj Čorda pese lolo šali joj joj A starđela e manuša Inđardela aj alela A starđela e manuša Adela aj Pamela. U luisterde naar een sterk optreden van Saban Banramo, een roma legende, gevangen gezet onder het communistische regime in het voormalige Joegoslavië, maar later weer optredend op allerlei festivals. Een man die voor sfeer kan zorgen. een andere band, ook eh, goed bekend, het is het Rio van Rosenberg. Zij hebben ook overal opgetreden en laat hen maar eens even swingen. luisterde naar het grenzeloze debuut van pianist, een Italiaanse pianist en ook Parijsnaar, hij woont in Parijs, Nicola Sergio met Labirinto della Fate van de CD Symbols. We gaan weer eens door met het Rosenberg trio. Ze zijn hier eh, erg bekend in Nederland, treden overal op en hebben een heerlijke swing. Laten we gaan luisteren naar prachtige, ziegheunerachtige muziek, maar dan in een Engels jasje. Honeysuckle Rose. Twee uur Jazz zit er alweer op. U gaat nu eh, nog eventjes horen naar Joe Morello.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 Dik de Hark met het NOS journaal. CDA-prominent Elko Brinkman zal morgen op het partijcongres voor het regeerakkoord stemmen. Dat zei hij in het NOS Radio 1 journaal. Brinkman noemt het akkoord verdedigbaar en vindt dat het kabinet een kans moet hebben. Hij heeft nog wel wat zorgen over de uitwerking, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en media. Brinkman was in de jaren 80 minister van Cultuur nieuwe kabinet zet het mes in de publieke omroep en de kunsten. CDA-kamerlid Koppenjan zal volgende week voor het formatieakkoord stemmen... als een grote meerderheid van het CDA-congres het morgen goedkeurt. In Pakistan zijn zeker 27 tankwagens met brandstof voor de NAVO in Afghanistan in brand gestoken. Voor zover bekend zijn met de aanval geen doden of gewonden gevallen. NAVO-transporten zijn geregeld het doelwit van moslimradicalen en gewone criminelen. Gisteren sloot Pakistan een van de grensovergangen die het Westerse bondgenootschap gebruikt. Dat was nadat een NAVO-helikopter was doorgedrongen in het Pakistanse luchtruim voor een aanval op moslimradicalen. Ongeveer driekwart van de Nederlanders onderschat de kans dat er in huis brand uitbreekt. Dat stellen organisaties achter de publiekscampagne Wat doe jij bij brand? Doel is om mensen te wijzen op maatregelen om brand in huis te voorkomen, zoals het plaatsen van rookmelders en het maken van een vluchtplan als er brand uitbreekt. De publiekscampagne Wat doe jij bij brand is onderdeel van de Nationale brandpreventiewerken en gaat vandaag van start. De winkelketen van de overleden modeontwerper Edgar Vos is failliet. zijn 16 winkels door heel Nederland waar in totaal rond de 100 mensen werken. Edgar Vos overleed in januari van het jaar op 78-jarige leeftijd. Hij werd gerekend tot de grootste modeontwerpers van ons land. Het weer, eerst kans op mist, in het westen zonnige periode. Vanmiddag in het oosten zon, in het westen weer bewolkt.